Oliemaatschappij BP is even gestopt met het pompen van zware boorvloeistof in de lekkende oliebron in de Golf van Mexico. Volgens BP moet er nu bekeken worden of de zogenoemde topkill-methode succes heeft gehad. En dat kan nog zeker 24 uur in beslag nemen. Als het lek dicht is, moet de bron met cement worden afgesloten. Het olielek ontstond eind vorige maand toen een olieplatform door een explosie werd verwoest. Sindsdien zijn tientallen miljoenen liters olie in zee gestroomd. De olievervuiling is intussen groter dan die bij de ramp met de tanker Exxon Valdez in 1989 in Alaska. Toen stroomde 42 miljoen liter olie in zee en dat was tot nu toe de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis. Nederland staat niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Sineke kreeg de afgelopen avond in Oslo met het lied Ik ben verliefd, Shalali, niet genoeg stemmen. In de tweede halve finale van het Songfestival namen 17 landen tegen elkaar op. En daarvan ging er 10 door naar de finale. En die is zaterdag. Dan strijden in totaal 25 landen tegen elkaar. De laatste keer dat Nederland in de finale stond was in 2004. Toen eindigde in Istanbul het duo Reunion als twintigste. Het aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland is het afgelopen jaar vrijwel op peil gebleven. Dat staat in een analyse van consultancybedrijf IBM. In totaal werden er in Nederland vorig jaar 253 nieuwe investeringsprojecten met buitenlands geld opgestart. En dat zijn er drie minder dan in 2008. Volgens IBM is het opvallend dat een kwart van alle nieuwe projecten begonnen werd door bedrijven uit groeilanden zoals India en China. En ook Brazilië is actief op de Nederlandse markt.